this girl I met. Her name was Catherine. She had her own place in downtown Brooklyn. She would take a cab, or do you fancy walking? She said, just pull my cars around the next turning. Well, when she said that, I started smiling.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 Veel kolonisten staan al klaar om in het gebied nieuwe nederzettingen te bouwen. Op de westelijke Jordaanhoever wonen ongeveer 300.000 Israëliërs en zo'n 2,5 miljoen Palestijnen. De Amerikaanse minister Clinton en de Palestijnse president Abbas hebben geprobeerd om de Israëlische premier Netanyahu op andere gedachten te brengen, maar die wilde de bouwstop niet verlengen. Japan wil dat China de schade betaalt die een Chinese boot deze maand veroorzaakte aan twee Japanse kustwachtschepen. Volgens Japan is het niet meer dan logisch als China de schade vergoedt. De aanvaring die gebeurde in betwiste water heeft geleid tot een flinke rel. Japan arresteerde de bemanning van de Chinese boot en liet de kapitein pas na ruim twee weken vrij. Journalist Jan Dijkgraaf stopt als hoofdredacteur van de nieuwe publieke omroep Poont. In zijn eigen programma Echte Janne op Radio 1 zei Dijkgraaf dat elke week 95 uur werken te veel voor hem is en zijn gezin. In augustus ging hij bij Poont aan de slag. Het radioprogramma Echte Janne blijft hij nog wel presenteren. Ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib wil dat schepen gaan betalen voor het uitstoten van broeikasgassen. Zo'n heffing moet wereldwijd 7 miljard euro per jaar opleveren. En daarmee moeten de klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden worden gefinancierd. In tegenstelling tot benzine worden brandstoffen voor schepen niet belast. Volgens Oxfam Novib is de uitstoot door schepen de laatste 20 jaar verdubbeld. Het Mexicaanse leger heeft opnieuw een vermoedelijke leider van een drugsbende opgepakt. Het is José Angel Fernández. Hij zou aan het hoofd staan van een gewelddadige Zetas-bende die vooral rond de kustplaats Cancún actief is. Volgens Mexicaanse autoriteiten zat Fernández onder meer achter een aanval op een bar waarbij eind vorige maand acht mensen werden gedood. Het weer. In het noorden en oosten kan een bui vallen. In de rest van het land is het droog en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft het al 20 jaar. En jij...